Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vertrouwen in de overheid is sinds de verkiezingen vorig jaar flink toegenomen. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos INO. Vooral lager opgeleiden hebben meer vertrouwen door het akkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Zij verwachten dat die partijen problemen als het woningtekort op kunnen lossen. En ook hoger opgeleiden zien het weer wat zonniger in. Zij koppelen dat meer aan het vertrouwen in eh, de democratie en in de instituties. En eh, een ambtenarenapparaat dat zijn werk goed zal doen en dat ook tegenspraak zal bieden. Later vanochtend staat het nieuwe kabinet op het bordes. Daarna hebben we officieel een nieuw kabinet. Op deze dag dat het kabinet Schoof wordt beëdigd... keren de jongere organisaties van onder meer VVD en NSC... zich tegen de asielplannen van dat nieuwe kabinet. Ze zeggen dat de spreidingswet moet blijven. Door die wet worden gemeenten gedwongen om opvangplekken voor statushouders te regelen. Het nieuwe kabinet wil die wet schrappen. Ook hebben de VVD en NSC-jongeren kritiek op de aanstelling van migratieminister Marjolein Faber. Duizenden Palestijnen en Israëliërs deden gisteravond in Tel Aviv mee aan een vredesdemonstratie. Ze willen dat de oorlog in Gaza stopt. Verslaggever Marijn Duintjer-Tebbens was erbij. In toespraken en eh, ook gebeden, optredens, lezingen... ging het over vrede als enige echte oplossing voor het conflict. We zagen Israëliërs en Palestijnen samen op het podium staan... en zich uitspreken dat ze hetzelfde thuisland delen. De aanwezigen noemden het een lang en lastig proces, maar niet onmogelijk. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat zo'n grote groep Palestijnen en Israëliërs bij elkaar kwamen. En je moet het nog negen uur uitzitten voor het Nederlands elftal aftrapt in München... voor de achtste finale tegen Roemenië. Sportverslaggever Thierry Boon weet hoe Oranje ervoor staat in aanloop naar die wedstrijd. Het Nederlands elftal is de grote favoriet tegen Roemenië. Na het verlies tegen Oostenrijk is er een week lang flink gepraat. Er zijn harde noten gekraakt. Als we de spelers moeten geloven, nou ja, het zal moeten blijken op het veld... wat die woorden waard zijn. Oranje moet het trouwens doen met veel minder steun dan tijdens de groepsfase. Want er worden hier maar zo'n 10.000 Nederlandse fans verwacht. Die fans lopen wel voor de wedstrijd langs het Olympiastadion. Dat is de plek waar Nederland in 1988 Europees kampioen werd. Het weer nog een grijze ochtend met op veel plekken regen of motregen. Later trekken de buien weg en wordt het vaker droog. Vanavond is er soms ook een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de West en Knoop het Eemnes 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Amsterdam-Zuidoost een kwartier vertraging in 12 kilometer file. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoop het de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging 7 kilometer file. A9 Diemen-Alkmaar een half uur extra op de knoop, eh, tussen Knoop het Diemen en Aalsmeer 14 kilometer file. Dan de A10. Daar is een eh, ongeluk gebeurd bij Amsterdam Slotenvaart. Het staat stil over 10 kilometer vanaf Zeeburg. Bijna een uur vertraging omrijden dus via Amstelveen over de A9. 10 minuten vertraging op de A10 Koenplein Amstel tussen eh, Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert.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 You gave it to me, and I gave it away. And I wish I was back where I belong. some kind of girl, or some kind of boy, but you were the one. sun. so scandalous. You know you wanna sing with us, That's why you know you should be scared of us. That's right. Straight talk, sex appeal. Uh-huh. One touch gives me chills, and we ain't even close Yeah. Perfect all around, all over town. Uh-huh. Show me how you get down, cause we Listen as I speak, cause I'm crippled as a creep.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 Where you go, no one knows. Cute smile, and we ain't even close yet. Solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Show me what you we ain't even close yet. you got me feeling weak.